Bijvoorbeeld omdat ze last hebben van hun longen of diabetes of een nierziekte hebben. Die groep blijkt trouwens een stuk groter dan het RIVM dacht. 1,4 miljoen in plaats van 1 miljoen. En ze krijgen het Pfizer of Moderna vaccin. Er is nog geen ruimte voor nieuwe versoepelingen. Dat zegt het OMT, de club van experts die het kabinet adviseert over de corona-aanpak. Dat neemt niet heel erg toe, maar het neemt ook zeker nog niet af. Dus wij wij dachten dat het belangrijk was om een heel duidelijk aan te geven dat het gewenst is dat die daling ingezet is voordat er nog meer versoepelingen komen. Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt moet eerst met 20% dalen voordat het kabinet weer kan versoepelen, denkt het OMT. Daarvoor is het nodig dat meer mensen gevaccineerd zijn en het moet ook mooier weer worden dan nu. Een hoop mensen in ons land hebben te weinig spaargeld op hun rekening staan, waarschuwt het Centraal Planbureau. Ze zetten te weinig geld opzij om een aardige buffer op te bouwen of hebben alles in hun huis gestoken. En dat kan voor problemen zorgen als de wasmachine of auto bijvoorbeeld kapot gaat. En nieuws nog over de man die vaker van naam wisselt dan dat sommige mensen van baan veranderen. Puff Daddy, P. Diddy, Puffy of Diddy heeft weer een nieuwe naam. Hij kondigt dat al eerder aan en nu staat het ook op zijn rijbewijs. Sean Combs, zoals de rapper echt heet, heeft zijn tweede naam laten veranderen in Love dat gaat wel voor wat ongemakkelijke momenten zorgen. Bijvoorbeeld aan de telefoon ontdekte talkshow-host Jimmy Kimmel. If I call you, I'll go, hello love. Uh, hello? Is, is this Jimmy? Love. <laughs> It's me. All right, I like it. Ja, Diddy zelf dus ook. Op Instagram laat hij trots de aanvraag voor de naamswijziging zien. Het weer, het is niet veel vandaag. Veel wind, buien en hooguit 9 tot 12 graden. Ook morgen buien met kans op hagel en onweer. En het blijft fris. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A8 Zaandijk-Amsterdam is in beide richtingen dicht bij de brug over de Zaan. Dat komt door een technische storing.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 But everybody knows he's out there having fun behind your back, and that's a fact. And it ain't right, cause he's a fly guy acting like a gentleman. But back in the day, I can still remember when he just turned around, wouldn't look twice at you. Now I'm just being straight with you, cause he takes you far up. So you should be on your guard when he thinks you don't ever do. Now truth be known to you And I fall love alone beneath It's everything he wants So girl open up your eyes and see with me tells you that he loves you and won't give you up.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 Kom ik nog bij? Er is een plekje in jouw kamer. Voor mijn ondergoed, mijn een luchtje en mijn lader. Want ik slaap hier vast nog vaker. related ZFM. Als je het even niet meer ziet Kom dan hier, kom dan hier bij mij Want ik zal er voor jou zijn Het is al even geleden Dat ik er rust meteen zag En dat je liep in de richting van je hart Maar elke stap is er eentje en je moet niet vergeten dat ik met je meeloop als dat mag. Want ik, ik ben de wind in je rug die je draagt als het water aan je lippen staat. En ik, ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. Maar zag niet wat je had verwacht. En hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter. Als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid. Als de storm dreigt, dat jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom hier bij mij.